laat opnieuw politieke gevangenen vrij. Het zijn vier mannen en een vrouw die vastzitten op beschuldiging van onder meer terrorisme en pogingen tot kaping. Ze worden volgende maand overgebracht naar Spanje. Dat heeft de Cubaanse aartsbisschop bekendgemaakt. De mededeling komt kort na de bekendmaking van het Europees Parlement... dat de Sakharovprijs voor Mensenrechten dit jaar gaat naar een andere Cubaanse dissident. Guillermo Farinas. Hij hield dit jaar een hongerstaking om een groep politieke gevangenen vrij te krijgen. Na ruim vier maanden stopte hij met de hongerstaking toen de Cubaanse autoriteiten bekendmaakten dat er 52 dissidenten zouden worden vrijgelaten. Asfalt met een rubberen toplaag is stiller dan gedacht, maar het slijt wel snel. Dat is de voorlopige conclusie van een proef op de A50 bij Apeldoorn. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat rubber op een onderlaag van zeer open asfaltbeton, ZOAP, goed kan werken. In januari wordt beslist of de test met het rubberasfalt een vervolg krijgt. Die Nigeriaanse FIFA-official Adamu ontkent dat hij geld wilde aannemen in ruil voor zijn stem bij de verkiezing van het gastland voor de WK's van 2018 en 2022. Adamu en een official uit Tahiti werden deze week geschorst op verdenking van omkoping voor de duur van het onderzoek van de FIFA. Adamu steunt dat onderzoek omdat hij wil weten waar de beschuldiging vandaan komt. Het weer. Vooral in het noorden buien, in het zuiden droog.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 Op het eiland wonen nog altijd 100.000 mensen in tentenkampen na de zware aardbeving in januari. De winkels bij de ingestorte woontoren in Rotterdam mogen vanochtend weer open.